Dat zegt VN-coördinator Valeria Emos. Volgens haar is zo'n 220 miljoen euro nodig om de slachtoffers te helpen. Zo'n 11 miljoen Filipijnen zijn getroffen door de ramp. Er is grote behoefte aan voedsel en drinkwater. Het kabinet ziet geen rol voor zichzelf in de kwestie Mervelin Wiels. Ze is gevolmachtigd minister van Curaçao en vertegenwoordigt haar land in de Rijksministerraad onder leiding van premier Rutte. Onlangs rezen twijfels over haar cv. Ze zou ten onrechte beweren dat ze een universitaire titel heeft. SP-Kamerlid Van Raak toonde zich in de Tweede Kamer verbaasd dat Rutte kennelijk geen mogelijkheden heeft om alle ministers in de Rijksministerraad te screenen. Minister Blok noemde de verdenkingen tegen Wiels ernstig, maar het is aan de regering van Curaçao om te bepalen wie lid wordt van de Rijksministerraad, zei hij. Jongeren van 16 en 17 jaar hebben nog maar een paar weken de mogelijkheid om sigaretten of cheque te kopen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van het kabinet om vanaf 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak te verhogen van 16 naar 18 jaar. Het kabinet wil het roken onder jongeren terugdringen. Als ze voor hun achttiende niet roken, beginnen ze er vaak ook niet meer aan, is de redenering. De leeftijdsgrens voor tabak is nu gelijk aan die voor het kopen van alcohol. Die is eerder dit jaar al verhoogd naar 18 jaar. De politie in Haarlem heeft een man aangehouden die zijn behoefte al een paar weken in een steeg deed. Omwonenden hadden bij de politie geklaagd over de wildpoeper. Agenten betrapten de man vanochtend op heterdaad. De politie heeft geen idee waarom hij zijn behoefte op de openbare weg doet. De man heeft een boete van 130 euro gekregen. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Komende nacht vorst aan de grond en kans op mist. Morgen geregeld zon. Het wordt dan 9 tot 11 graden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat file tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer.